Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO e voor het streekvervoer. De werknemers krijgen stapsgewijs 15% meer loon en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen, zoals extra pauzes. Het CAO-akkoord e moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden... die wekenlang actie hebben gevoerd. Het Israëlische leger heeft doelen van Hamas bestookt in de Gazastrook en Libanon. Gisteren werd Israël van beide kanten aangevallen met raketten. De aanvallen houden verband met de onrust van de afgelopen dagen op de Tempelberg in Jeruzalem... een heilige plek voor zowel Joden als moslims. De Israëlische politie viel daar de Al-Aqsa-moskee binnen. Ruim drie weken na de provinciale verkiezingen speelt overwinnaar BBB overal een hoofdrol in de formatie. In Friesland en Zeeland worden al inhoudelijke formatiebesprekingen gevoerd. In vijf andere provincies ligt al wel een advies voor een coalitie met de BBB, maar de inhoudelijke gesprekken moeten daar nog beginnen. In de overige provincies wordt nog bekeken met wie de BBB het beste kan samenwerken. Het Witte Huis eist dat Amerikaanse diplomaten in Rusland... zo snel mogelijk contact krijgen met journalist Evan Gershkovich... die vorige week werd opgepakt. Rusland verdenkt hem van spionage. Amerika noemt het onvergeeflijk dat hij geen contact mag hebben met het Amerikaanse consulaat. Bij zijn voorgeleiding mocht hij ook al niet met zijn advocaat praten. De vorig jaar overleden rapper Coolio is bezweken aan een overdosis van de sterke pijnstiller fentanyl. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. Coolio, vooral bekend van het nummer Gangsters Paradise uit 1995, overleed september vorig jaar in Los Angeles.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 Gisteren werd Israël van beide kanten aangevallen met raketten. De aanvallen houden verband met de onrust van de afgelopen dagen op de Tempelberg in Jeruzalem. Van alle mensen die besmet zijn geraakt met de Omicron-variant van het coronavirus... heeft 1 op de 10 na drie maanden nog steeds last van klachten... blijkt uit onderzoek van het RIVM. Bij patiënten die besmet waren met de Delta-variant... is dat aantal bijna twee keer zo hoog. En het weer? Het wordt een overwegend grijze dag met af en toe een bui bij 9 tot 11 graden.